Gebeurt dat niet, dan moet de provincie het bedrijf sluiten, zegt de Vrom-inspectie. Omwonenden klagen over ademhalingsproblemen, hoofdpijn en duizeligheid. Ook gebeuren er veel bedrijfsongevallen, waarbij vorig jaar twee doden vielen. De provincie Zeeland wil Termvos meer tijd geven om orde op zaken te stellen... omdat het bedrijf belangrijk is voor de werkgelegenheid. VVD-leider Rutte heeft er alle vertrouwen in dat de vorming van een rechtskabinet deze keer wel gaat lukken. Na een ontmoeting met informateur Cenk Willing sprak hij over een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Vandaag zei Cenk Willink dat de samenwerking tussen VVD, CDA en PVV niet voor de derde keer moet mislukken. Dat zou volgens hem de geloofwaardigheid van de informateurs en de nieuwe minister-president aantasten. Overheden moeten geld steken in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Dat is de conclusie van deskundigen op een conferentie in Zweden. Nu betalen farmaceutische bedrijven de ontwikkeling helemaal zelf. Dat geld willen ze terugverdienen door zoveel mogelijk antibiotica te verkopen. Dat werkt onnodig gebruik in de hand, waardoor bacteriën er steeds sneller ongevoelig voor worden. De deskundigen vinden ook dat artsen minder vaak antibiotica moeten voorschrijven. De olieramp in de Golf van Mexico is veroorzaakt door een reeks technische en menselijke fouten. Dat zeggen onderzoekers van oliemaatschappij BP. Zo was de druk in de olieleiding te hoog, waardoor een explosie kon ontstaan. Ook werkte een afsluiter niet, waardoor bijna 5 miljoen vaten ruwe olie in zee stroomde. In totaal waren er acht fouten en mankementen die tot de olieramp hebben geleid. Het is een goed paddenstoelenjaar. Er zijn veel paddenstoelen en de variatie is groter dan ooit. De overvloedige regen van de afgelopen weken heeft geleid tot een explosie aan onder meer boleten en ammonieten. Volgens de Nederlandse Mycologische Vereniging telt ons land zo'n 4000 soorten paddenstoelen. Elke maand komen er gemiddeld 7 soorten bij. Het weer, vanavond is het overal droog.